van 1 uur. Maarten Stultjes met het NWS wil dat een derde onafhankelijk land gaat bemiddelen in de crisis tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea. Hij denkt dat Noorwegen dat zou kunnen doen. Dat zei hij in het vliegtuig op de terugweg van zijn bezoek aan Egypte. De verhoudingen tussen de VS en Noord-Korea raken volgens de paus oververhit. Franciscus is bang dat het conflict tot een oorlog leidt en dat daarbij een groot deel van de mensheid wordt vernietigd. De spanningen tussen de VS en Noord-Korea lopen de laatste tijd op... door omstreden raketproeven van het Aziatische land. In Cuba zijn acht militairen om het leven gekomen... doordat een militair vliegtuig is neergestort. Het toestel vloog tegen een berg ten westen van de hoofdstad Havana. Geen van de inzittenden overleefde het ongeluk. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. Een automobilist is tijdens een politieachtervolging tien keer over de kop geslagen. De man reed met 180 km per uur over de A15 bij Hendrik Ido Ambacht. Toen hij merkte dat een politiehelikopter hem volgde, nam hij een afslag en vloog uit de bocht. De auto ging over de kop en vloog in brand. De man kon zelf nog uit zijn auto klimmen en is opgepakt. De Rotterdammer had volgens de politie gedronken. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Bokser Anthony Joshua heeft zijn wereldtitel in het zwaargewicht behouden. In een konkend Wembley versloeg de Engelsman uitdager en voormalig kampioen Vladimir Klitschko met een knockout in de elfde ronde. Eerder in de vierde ronde kreeg Klitschko acht tellen en een ronde later ging Joshua neer. Die wist uiteindelijk in de elfde ronde de partij alsnog te beslissen. Klitschko ging drie keer neer voordat de knockout een feit was. Het weer, het blijft vannacht droog. In het binnenland blijft het iets boven het vriespunt. Aan zee een graad of 4. Morgen blijft het droog, wordt het vrij zonnig en tussen de 16 en 19 graden.